Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De wateroverlast in Limburg is nog lang niet voorbij. Het regent even niet meer zo hard, maar op veel plekken stroomt het water uit rivieren en beken nog altijd door de straten. Valkenburg lijkt het zwaarst getroffen. Mijn collega Malou Petter staat daar. Het is gewoon één grote waterbak. Daarachter zie je de rivier die totaal buiten zijn oevers is getreden. De kleine gul, nou die is alles behalve klein op dit moment. En dit hele plein waar normaal toeristen zitten, waar terrasjes zijn. Ja, dat staat gewoon onder water. En dat geldt eigenlijk voor alle straten hier in het centrum. En het water lijkt zich ook steeds verder uit te breiden. De stroming wordt steeds sterker. Intussen bewaakt de ME de toegangswegen naar Valkenburg... omdat er ook mensen zijn die daar juist naartoe willen... om naar het water te gaan kijken. En daar zitten ze in Valkenburg absoluut niet op te wachten. Ook delen van België en Duitsland zijn ondergelopen. Huizen zijn ingestort door het hoge water. En sommige mensen die nog wel een huis hebben... wachten op het dak tot ze daar weggehaald worden. In Duitsland zijn al meer dan 20 doden gevallen, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Enkele slachtoffers die zijn eh, overvallen door het water in hun kelder. Er zijn in hun kelder verdronken. Er zijn mensen meegesleurd in die waterstromen en daar verdronken. Twee brandweermannen zijn ook tijdens hun reddingsacties omgekomen. In de Ardennen in België zijn tot nu toe vier lichamen gevonden. Sunweb annuleert alle vakanties naar Spanje, Portugal en Cyprus... omdat ze vrijdag een code oranje land worden. Dat betekent dat het advies is om er alleen naartoe te gaan voor noodzakelijke reizen. De reizen tot 30 juli worden door Sunweb geannuleerd of omgeboekt. En Arjen Robben stopt nu echt als profvoetballer. Afgelopen seizoen zat hij bij FC Groningen, maar door blessures kwam hij nauwelijks in actie. Hij zegt dat hij lang over de beslissing heeft nagedacht en dat hij nu verder gaat als supporter. Het weer. Er trekken buien over het land, vooral in het midden en oosten plenst Vanavond en vannacht valt er ook in Limburg weer regen. Morgen wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was er een aanrijding op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. De weg is nu dicht tussen knopend Raasdorp en knopend Velzen. Dat gaat wel eens tot 5 eh, uur vanmiddag duren. Omrijden via de A22 lukt niet, ook daar gebeurde een ongeluk. Wel kan je voorlopig omrijden via Amsterdam en Zaanstad over de A10, de A8 en de N8. Op de A9 de andere kant op tussen Everwijk Oost en het knopend Rotterpolderplein een half uur vertraging.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 Making the most of my full head of hair, lying in the morning sun. What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these gravies for a drink?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 me like a knife and I did not know. I've been in a high, but I felt so low. Ain't it funny? Never going back to the way I was. I wanna be trapped in the space of us. Never going back to the way I was.